wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De oppositiepartijen in de Eerste Kamer hebben met het indienen van een aantal moties... een duidelijk signaal afgegeven aan premier Rutte. Dat gebeurde bij de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer. De oppositiepartijen hebben daar een meerderheid. Ze willen dat het kabinetsbeleid op verschillende punten wordt aangepast... en dat de bezuinigingen minder hard zullen aankomen. Een van de kabinetsmaatregelen waar de oppositie van af wil is de btw-verhoging op theaterkaartjes. Rutte waarschuwde dat het aannemen van deze motie leidt tot een impasse tussen de Eerste en Tweede Kamer. Omdat de meerderheid in de Tweede Kamer achter deze maatregel staat. Volgende week stemt de Eerste Kamer over de moties. In Ierland is een krappe meerderheid van het parlement akkoord gegaan met forse bezuinigingen. Die zijn nodig om de miljarden te krijgen uit het Europese noodfonds. Gisteren was er een eerste stemronde over de begroting voor 2011. Komend jaar bezuinigt de Ierse regering 6 miljard euro... door te snijden in de uitgaven en door de belastingen te verhogen. De plannen werden in het parlement toegelicht door de Ierse minister van Financiën Lenihan. Hij sprak over de hardste maatregelen uit de geschiedenis van Ierland. De presidentsverkiezingen van Haiti gaan een tweede en beslissende ronde in. De strijd gaat dan tussen de Maniga en Jules Celestin. Maniga is de vrouw van een van de vorige presidenten van Haiti. En Celestin is de kandidaat van de regeringspartij. De eerste ronde van de verkiezingen verliep vorige maand chaotisch met fraude en geweld. Twaalf van de achttien kandidaten vroegen daarom de uitslag van de eerste ronde ongeldig te verklaren. Maar de kiesraad heeft daaraan geen gehoor gegeven. De tweede verkiezingsronde in Haiti is op 16 januari. Het weer, het is bewolkt en nevelig. Het vriest een graad of drie. Later vandaag blijft het bewolkt. In het binnenland blijft het licht vriezen. Aan de kust kan het plus 2 graden worden.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 Betaalbare romantiek, er bestaat toch Bonifages en een vries. Ik kost weer mijn hand vol geld. Jij nou. bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de kip, jij bent de gril. Nou, staan is oude klok. Ik ben de paus, jij bent de pil.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 Het leek me ook sterk. stare You found out. So you found someone to hold you. many others.